Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naast ingezet. Vanaf een vliegdekschip vertrok een onbekend aantal Apaches... die onder meer een radarinstallatie en een controlepost hebben uitgeschakeld. Ze zijn nu weer terug op het schip. De helikopters zijn ingezet om doelen in Libië preciezer te kunnen beschieten. In Duitsland is een nationale databank opgericht voor informatie over EHEC-besmettingen. Uit de gegevens blijkt dat de patiënten opvallend vaak tomaten, komkommers en sla hebben gegeten. Het moet dan gaan om groenten uit Noord-Duitsland. Ook loopt er een spoor naar een restaurant in Lübeck, waar zeker 17 mensen ziek zijn geworden. Via de toeleveranciers van dat restaurant hopen de wetenschappers de herkomst van de EHEC-bacterie te kunnen achterhalen. De man die gisteren in Hoensbroek een buurman doodde en twee anderen verwonde, stond bekend als een zorgmeder. Hij had al 13 jaar psychische problemen, maar hij weigerde hulp. De man van 41 werd door de politie doodgeschoten. Burgemeester De Pla spreekt van een inktzwarte dag voor Hoensbroek. Hij zegt dat er geen aanwijzingen waren dat de man tot zijn actie zou komen. De brandweer in Twente gaat weer verder met het blussen van de brand in het natuurgebied Aamsveen. De brandweer denkt dat er mogelijk ondergrondse brandhaarden zijn. Gisteren hebben helikopters van het leger bij elkaar 230.000 liter water over het gebied uitgestort. Het nablussen in Aamsveen duurt nog tot zeker morgenavond. Voor de strijd tegen aids is de komende jaren 6 miljard dollar extra nodig, dat zeggen de Verenigde Naties. Het is vooral belangrijk om nieuwe HIV-patiënten snel te behandelen. Wie meteen medicijnen krijgt, heeft 96% minder kans om anderen te besmetten. Komende week houdt VN een topconferentie over de ziekte. Het is morgen 30 jaar geleden dat in Amerika de eerste aids-patiënt officieel werd geregistreerd.